Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron is dit als een verrassing. De publicatie van de jaarcijfers werd al twee keer eerder uitgesteld. Er komen maximaal 700 asielzoekers in het opvangcentrum Oranje in Drenthe. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. De komende 2,5 jaar wordt het opvangcentrum een volledig asielzoekerscentrum. Daarna is het einde oefening, zegt burgemeester Ton Baas van Midden-Drenthe. De Tweede Kamer wil dat de NS onderzoekt of het treinpersoneel op vaste routes moet gaan rijden. Volgens de VVD kunnen zo verstoringen op het spoor gemakkelijker worden opgelost. Toen de NS zo'n 15 jaar geleden het rondje om de kerk wilde invoeren voor conducteurs en machinisten, leidde dat tot stakingen. Het plan verdween toen snel van tafel. Iedereen krijgt vijf dagen extra de tijd om de belastingaangifte over 2014 te doen. De aangiften die tot en met 5 mei binnenkomen worden dan behandeld alsof ze ingediend zijn op 30 april, zegt de Belastingdienst. Oorspronkelijk was vandaag de deadline. Daardoor was het eergisteren zo druk op de site van de Belastingdienst dat hij het niet aankon.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 Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You want me to take a breather, sliding into Yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the water.